Holtkamp met het NOS-journaal. De kozen als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Directeur Bert van Oostveen noemt het systeem in en in verrot... en zinspeelt op de vorming van de nieuwe bond. Volgens hem wordt niet alleen in Europa zo gedacht... maar ook in Amerika, Canada, Australië en een aantal Aziatische landen. Blatter kreeg op het FIFA-congres 133 stemmen tegen 73 voor zijn uitdager prins Ali van Jordanië. Drie, die trok zich daarop terug voor de tweede ronde. 17 motorclubleden die woensdag werden opgepakt blijven langer vastzitten. Onder hen is Harry Raamakers, de president van de Limburgse Bandidos. De rechtercommissaris heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Bij de politieactie van woensdag werden onder meer raketwerpers, semi-automatische wapens en vuurwerkbommen gevonden. In Pakistan hebben gewapende mannen twee bussen gekaapt. Daarbij kwamen 19 passagiers om het leven. 15 anderen werden vrijgelaten. Een andere groep van zo'n 25 passagiers werd gegijzeld en meegenomen de bergen in. Pakistanse veiligheidstroepen zouden inmiddels zes mensen hebben bevrijd. De kaping gebeurde in de regio Balochistan, waar separatisten strijden om meer autonomie. De Italiaanse kustwacht heeft vandaag meer dan 3300 migranten gered... die op 17 boten vanuit Afrika naar Europa wilden oversteken. Voor 17 mensen kwam de hulp te laat. Ze waren aan boord al overleden. Dit jaar zijn al 1770 migranten omgekomen... toen ze de Middellandse Zee probeerden over te steken. Dat zijn er 30 keer zoveel als vorig jaar rond deze tijd. Burgemeester Jorritsma van Almere vindt dat er een nationale aanpak moet komen van radicale geestelijken. Ze zegt dat ze niets kon doen tegen de komst van zogenoemde haatpredikers naar een islamitische conferentie in Almere.